Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bijna overal in Nederland is het stil op straat nu de avondklok is ingegaan. Sinds 9 uur vanavond moet iedereen binnenblijven om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In de meeste steden is het rustig en ook de snelwegen zijn bijna leeg. Hier en daar zijn er wel incidenten. Zo werd in Urk de teststraat van de GGD in brand gestoken. Ook is het er onrustig bij de haven. Onder meer in Amersfoort, Den Helder en Rotterdam waren protestacties. Bij de Markthal in Rotterdam werden enkele boetes uitgedeeld en werd iemand gearresteerd. In Stijn in Limburg zijn tientallen jongeren op straat die vuurwerk afsteken. De politie heeft de ME opgeroepen. Van alle vaccinaties in de EU leidt tot nu toe ongeveer 0,1% tot bijwerkingen... meldt RTL Nieuws na onderzoek van cijfers van het Europese Geneesmiddelenbureau. De meeste klachten zijn licht, zoals pijn op de plek waar is geprikt... vermoeidheid, duizeligheid en spierpijn. Er zijn ook overlijdens gemeld, maar die hoeven niet door het vaccin te komen. In Tsjechië hebben cafés en restaurants vandaag hun deuren geopend... uit protest tegen de coronamaatregelen. Er kwamen heel wat gasten op af. Sommige ondernemers draaiden een flinke omzet. Ze wilden de autoriteiten ervan overtuigen... dat die met de langdurige lockdown op de verkeerde weg zitten. De Tsjechische horeca is net als de Nederlandse al sinds oktober dicht. Alleen in december mochten ze even open. Tsjechië kampt met besmettingscijfers die tot de hoogste ter wereld behoren. Op Schiphol is een van de grootste drugsbaronnen van Azië opgepakt. Het is de 57-jarige Tse Chi Lop, een Canadees van Chinese afkomst. Hij werd opgepakt toen hij wilde overstappen op een vlucht naar Canada. Met zijn drugsnetwerk, een van de grootste kartels ter wereld... zou hij verantwoordelijk zijn voor 70% van de drugs die Australië wordt binnengesmokkeld. Het weer. Vanavond en vannacht kans op een lokale winterse bui.